Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag zijn gisteravond 205 pro-Palestijnse betogers opgepakt. Ze voerden actie op het Centraal Station en sommigen gingen op het spoor staan. Daardoor lag het treinverkeer urenlang stil. De politie spreekt van een grimmige sfeer en van grensoverschrijdende acties. De betogers waren eerder al door de ME weggestuurd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, wordt niet vervolgd voor het opzettelijk beschadigen van gebouwen. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. De Groninger Bodembeweging probeert al tien jaar vervolging af te dwingen... omdat woningen door de gaswinning levensgevaarlijk zouden zijn geworden. Maar volgens het gerechtshof is er onvoldoende bewijs voor een kansrijke vervolging. Het lukt alleenstaande starters steeds vaker een woning te kopen. Van alle mensen onder de 35 jaar die de afgelopen maanden hun eerste huis kochten... deden 4 op de 10 dat alleen, blijkt uit cijfers van hypotheekadviseur De Hypotheker. Starters die alleen kopen krijgen wel vaak financiële steun van hun ouders. De Tweede Kamer is met verkiezingsreces gegaan. De komende weken wordt er niet vergaderd omdat de Kamerleden campagne gaan voeren. Dat begon gisteravond al in de Kamer. Er werd gestemd over meer dan 50 moties... waarmee partijen vooral aan de kiezers wilden laten zien waar ze voor staan. Op 16 oktober wordt het reces onderbroken voor een debat over de Europese top. Van de vier Nederlandse voetbalclubs die de afgelopen avond Europees in actie kwamen... heeft alleen Go Ahead Eagles gewonnen. De Deventenaren versloegen in Griekenland Panathinaikos met 2-1. Feyenoord verloor thuis met 0-2 van Aston Villa. AZ verloor op Cyprus met 4-0 van AEK Larnaca. En FC Utrecht verloor in Noorwegen met 1-0 van SK Bran. Het weer. Het wordt een grijze dag met af en toe regen. Later gaat het lange tijd regenen en ook harder waaien. En het wordt een graad of 14.